Mark Visser met het NOS-journaal. De familie van Mitch rechtszaak over zijn dood opnieuw wordt uitgesteld. De advocaat van de familie zegt aanvullend beeldmateriaal te hebben... dat nog niet in het onderzoek is meegenomen. Rodriguez kwam in juni 2015 om het leven... nadat hij hardhandig was gearresteerd bij een muziekfestival. De zware aardbeving in het grensgebied van Iran en Irak... heeft dan zeker 320 mensen het leven gekost. Er zijn zeker 2500 gewonden. De meeste slachtoffers vielen in Iran... omdat daar in de grensstreek de meeste mensen wonen. Aardbeving was gisteravond en had een kracht van 7,3. Noord-Korea heeft een militair die via een gedemilitariseerde zone naar Zuid-Korea probeerde te vluchten neergeschoten. Dat meldt het leger van Zuid-Korea. Militair werd neergeschoten bij een grensdorp en per helikopter naar een ziekenhuis in Zuid-Korea gebracht met schotwonden in schouder en elleboog. In Parijs wordt stilgestaan bij de terroristische aanslagen van precies twee jaar geleden... die aan 130 mensen het leven kosten. President Macron herdenkt samen met de Parijse burgemeester en vele anderen... de slachtoffers die vielen bij het Stade de France, het Bataclan Theater... en enkele cafés in het centrum van Parijs. Het zeiljacht dat dit weekend onbemand ronddobberde op de Noordzee... is op het strand bij Ouddorp aangespoeld. De zeiler raakte zaterdag in problemen en werd van boord gehaald. Vanwege het slechte weer mislukte poging om het schip naar de kust te slepen. De kustwacht waarschuwde schepen op de Noordzee... en gaf om de paar uur de locatie door van het zeiljacht. Dan nog het weer. Af en toe zon, vooral in het westen en noorden ook wat buien. Het is maximaal 9 graden.